Morat Rouakili met het NOS-journaal. De leider van terreurgroep Islamitische Staat is gedood in Syrië. Zijn dood is bevestigd door een woordvoerder van IS in een audioboodschap. Abu al-Hassan al-Quraishi werd eerder dit jaar de hoogste leider van IS. Volgens het Amerikaanse leger is het Vrije Syrische leger verantwoordelijk voor zijn dood. Het Vrije Syrische leger zou de IS-leider in oktober om het leven hebben gebracht. Een IS-woordvoerder zei in de geluidsboodschap op Telegram... dat Quraishi in gevecht met vijanden van God zou zijn overleden. IS heeft al een nieuwe leider aangewezen. Abu al-Hussein al-Husseini al-Quraishi. al hussein al husseini al al quraishi het opruimen van kadavers van wilde vogels met vogelgriep wordt voortaan regionaal georganiseerd. De kadavers kunnen een besmettingsbron zijn voor andere wilde vogels, voor andere dieren en ook voor mensen. Nu is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het opruimen. Minister Adema van Landbouw vindt dat er regionale coördinatie moet komen... zoals dat al het geval is in Friesland. Hij presenteerde een landelijke leidraad... die voor een deel is gebaseerd op de Friese werkwijze. Zo komen er een app en een telefoonnummer om dode vogels te melden. Ook bij een wapenfabrikant in Spanje is woensdag een bombrief bezorgd. Gisteren raakte een medewerker van de Oekraïnse ambassade in Madrid lichtgewond... toen de aan de ambassadeur gerichte envelop ontplofte bij het openen. De Spaanse politie onderzoekt of en hoe de twee zaken met elkaar in verband staan. Het wapenbedrijf in Zaragoza is de fabrikant van de C-90 raketwerpers... die Spanje aan Oekraïne levert. Op het wereldkampioenschap voetbal in Qatar is Argentinië door naar de achtste finales. De ploeg van Lionel Messi won met 2-0 van Polen. In de andere wedstrijd in de groep versloeg Mexico Saoedi-Arabië met 2-1. Maar dat was niet genoeg. Polen is ook door naar de volgende ronde. Mexico en Saoedi-Arabië zijn uitgeschakeld.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 more than just a memory, yeah You and I, I carry with me all my life You and I are more than just a memory, yeah You and I, I carry with me You and You can hear me howling at the full moon. You know how to get to me like voodoo. Who knew? Evergreens ever grow old. I do think about the place that you hold in my heart. And all I ever needed, you and I are more than just a memory.